het gras geeft in kleuren niet bloed. Wie het zunke dichtkassen kassen het morgen roet. Wie bleuyende liedjes tien hertje ontspringen. Wie zingen de vogel ook met laten zingen. Zingen, zingen. Overal lied geluk verborgen. Want het is weer een nieuwe morgen. Wat bloem in het gras, ja de laatste is blie. De wees in de zon, ieder denske is niet. Wie zoveel het schemert en sterren doordringen, wie leeflijke druimen de morgen ons brengen. Overal het voor morgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat hem daar Bloem in het graas, als de mond geit verdwijnen, het dauw verdampen, het zunke geit schienen. Tien hertje brik open, de stijs weer te strollen. Ik wil dich niet plukken, ik kom dich niet horen,